De Chinese president Hu Jintao heeft volgens Amerika zijn medewerking toegezegd. De twee landen willen strengere sancties tegen Iran en daarvoor wordt een VN-resolutie voorbereid. De resolutie moet dit voorjaar nog klaar zijn. China en de VS spraken elkaar vlak voor een internationale conferentie over een betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. Aan de tweedaagse top doen 47 regeringsleiders en staatshoofden mee. Iran wordt geweerd en houdt eind deze week een eigen conferentie over nucleaire veiligheid. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn de afgelopen avond rellen uitgebroken. Jongeren zochten de confrontatie met de politie en gooiden met stenen. Ook werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken. De politie was massaal te plaatsen om de situatie te sussen. De politie Brussel-Zuid kreeg daarbij versterking van andere korpsen en zette een politiehelikopter in. De rellen begonnen rond 8 uur toen groepen jongeren brandjes stichten en olie over een plein gooiden. De boel escaleerde later die avond toen de politie wilde ingrijpen. Of er gewonden zijn gevallen of arrestaties zijn verricht is niet bekend. De lijsttrekkers Cohen, Halsema, Rutte en Pechtold krijgen tijdens de verkiezingscampagne extra beveiliging. Ook krijgen politieke partijen advies over hoe ze hun verkiezingsbijeenkomsten moeten beveiligen. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Akerboom besloten. Hij zei vorige week rekening te houden met ongeregeldheden rond de verkiezingen vanwege het verhitte debat over de rol van de islam in Nederland. Op de Amerikaanse beurs is de Dow Jones-index voor het eerst in anderhalf jaar boven de 11.000 punten grens gesloten. De positieve stemming op Wall Street was vooral te danken aan het EU-akkoord over financiële steun aan Griekenland. Het weer, de komende dag redelijk zonnig, al is er wel veel sluierbewolking. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.